Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Alle drie de topleiders van het gevallen kabinet stoppen er ook na de verkiezingen mee. Nou, Wopke Hoekstra van het CDA en Sigrid Kaag van D66... zegt ook ChristenUnie-leider Carola Schouten dat ze er klaar mee is. Vertelt verslaggever Wilma Borgman. Ja, ze zegt het is al mooi geweest. Het, eh, het waren twaalf intense jaren en nu wil ze niet meer op de lijst. Eh, ze is ook niet beschikbaar voor een nieuwe periode en een eventueel nieuw kabinet. Het is tijd om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Nou, ik denk dat we die woorden nog heel veel gaan horen de komende weken in Den Haag. En het is wel bijzonder, want ehm, met het vertrek van Carola Schouten vertrekt de hele politieke top van dit kabinet dat een week geleden is gevallen. De komende maanden is Schouten nog demissionair minister voor Armoede. Ze heeft twaalf jaar in politiek Den Haag gewerkt. John S. moet de rest van zijn leven de gevangenis in. Vorig jaar schoot hij op een zorgboerderij in Alblasserdam een meisje en vrouw dood. Het OM had 30 jaar met TBS geëist, maar de rechter geeft hem dus levenslang. Verslaggever Lietien Gevers weet waarom. Omdat in dit geval eh, John S. pas op zijn vroegst over 28 jaar met die TBS-behandeling zou kunnen beginnen. En daarvan zegt de rechtbank, dan kun je je afvragen of het dan nog zin heeft. En dus krijgt hij levenslang. Bij de schietpartij raakten ook nog twee mensen gewond. Voetbalclub Wolverhampton heeft een boete van 117.000 euro gekregen... omdat fans van de club homofobe liederen zongen tijdens een wedstrijd tegen Chelsea. De Engelse voetbalbond zei eerder al strenger te gaan optreden tegen supporters... die homo als scheldwoord gebruiken. En de studentenvereniging in Delft is een enorme feestlocatie aan het bouwen... in een leeg kantoorpand. Vier verdiepingen, dan heb je ook wat, maar liefst 17 kroegen en vijf restaurants komen erin, zegt deze student. Nou, we staan nu in eh, de, de mainstage. Dit was, eh, toen wij het gebouw eh, eigenlijk kregen, was het buitenruimte. En wij hebben al deze muren hier, en, eh, met de hulp van de jongens van deze bar, opgebouwd, geluidsdicht gemaakt. Nou, hier achter mij komt het, komt het podium. En daar zullen alle grote artiesten gaan optreden tijdens Lustrum. En dat is nog niet alles. Er staat ook een vliegtuigje in de tuin. En bij de ingang komt een waterval van, 100, van 16 meter hoog.